Nee joh, hé hey, wapens jongen, wapens! Hé, hey, rij weg jongen, rij weg! Het Openbaar Ministerie verdenkt de agent van poging tot doodslag. In de trekker zat een jongen van 16 en hij vertelde al eerder bij op één wat hij meemaakte. Ik had een piep in mijn oren ik dacht, nou, ik moet hier wegwezen. Daar komt er een tweede achteraan. Het doet van binnen wel wat met je. Het had ja, zo'n stukje geschild en dan was hij... Eh, door je hoofd gegaan. En dan was je, had, je niet, had ik hier niet gezeten om het eh, na te vertellen. We weten nog niet wanneer de agent voor de rechter moet komen. Als het zover is, dan horen we dus of hij schuldig is of niet. Mensen in de zorg met langdurige covid die daardoor niet meer kunnen werken... kunnen een vergoeding van 15.000 euro krijgen, heeft zorgminister Van Helder bekendgemaakt. Het gaat om mensen die aan het begin van de pandemie voor coronapatiënten hebben gezorgd... en daardoor zelf ook ziek werden. En sommige schappen van de Albert Heijn blijven nog wat langer leeg. De stakingen in de verschillende distributiecentra die gaan nog even door. Vakbonden en de Albert Heijn worden het nu niet eens over een nieuwe CAO. En dan gaat het vooral over het salaris. Een vloeibare boterham, een goudgele rakker of een tarwe smoothie. Ja, het zijn zomaar wat bijnamen voor bier. En die kun je nu allemaal terugvinden in de kanon van de Nederlandse biercultuur. Daarin worden ook mythes ontkracht. Zoals dat we vroeger bier dronken omdat het water slecht was. Als het water slecht is, dan is het bier ook slecht. Dus van slecht water kun je geen goed bier brouwen. En bovendien eh, was bier zo belangrijk dat mensen er ook wel voor zorgden dat het water schoon was. De kanon is gemaakt door de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. En een aantal bierhistorici die vonden het wel eens tijd dat die cultuur eens goed in kaart wordt gebracht. Krijg nog het weer bewolkt met door het hele land ook kans op een plaatselijke bui. Het is nu 13 tot 17 graden. Morgen een droog dagje, dan ook zonnig en een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A9 is nog altijd dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Beverwijk is de afsluiting. Komt er een ongeluk aan het begin van de middag. Omrijden kan via de Velsertunnel in de A22. Houd wel rekening met een half uur vertraging. Er staat namelijk file vanaf knooppunt Rotterpolderplein. Verder ook nog drukte op de A1, Amersfoort richting Amsterdam.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 en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt... krijgen een vergoeding van 15.000 euro per persoon. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die minister Kaag van Financiën... naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De politieagent die tijdens acties van boeren in Heerenveen... schoot op een rijdende trekker moet voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Transavia schrapt vanaf dit weekend ook vluchten van en naar Schiphol... vanwege een tekort aan vliegtuigen. Meerdere toestellen van de luchtvaartmaatschappij zijn in onderhoud. Om hoeveel vluchten het gaat is niet duidelijk. Het weer vanavond droog bij een graad of 8.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 Doe, doe, doe, doe do, do, do, do, do, do. when you're status. You know I see you time to time. You seem available. Don't mean shit. I know these bitches wanna settle you. Gotta say you on my short list of few.